Op verschillende locaties in Nederland is een uur lang het licht uit. Dat gebeurt in het kader van Earth Hour, een actie waarbij wereldwijd tussen half negen en half tien een uur lang wordt stilgestaan bij de klimaatverandering. Het initiatief van het Wereld Natuurfonds werd in 2007 in het leven geroepen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. In Nederland is naar verwachting bij zo'n 140 gebouwen, bruggen, molens en kerken het licht uitgegaan. Door de zwaarste regenval in jaren zijn in Chili en Ecuador tientallen doden gevallen. Duizenden mensen zijn getroffen door overstromingen en hoogwater. Veel dorpen kwamen onder water te staan, huizen werden weggevaagd... en duizenden mensen kwamen zonder elektriciteit en drinkwater te zitten. De Chileense president heeft een noodtoestand uitgeroepen en militairen naar het gebied gestuurd. Veel mensen zijn geëvacueerd. In Ecuador zijn de laatste dagen al zeker 25 doden geborgen. Strijders van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram hebben gisteren aan de vooravond van de verkiezingen zeker 25 mensen gedood in een afgelegen dorp in het Noordoosten. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens getuigen zijn veel slachtoffers onthoofd. Huizen werden in brand gestoken. Boko Haram heeft voor de verkiezingen al gezegd dat de beweging het stemmen zou proberen te verstoren. Vandaag, op verkiezingsdag, beschoten Boko Haram-strijders wachtende mensen bij stembureaus. Daarbij vielen zes doden. Over de salarisverhoging van bestuurders van banken willen oppositiepartijen SP, CDA en GroenLinks een hoorzitting. De partijen hekelen de recente stijgingen van de inkomens van topbankiers bij ABN AMRO, Egon en ING. Ze vragen zich af waarom die extra geld moeten krijgen, terwijl er intussen veel ontslagen vallen. ABN AMRO is ook nog eens een staatsbank die met miljarden euro's belastinggeld overeind is gehouden. In de politiek is veel kritiek op de recente salarisverhogingen van 100.000 euro per persoon per jaar bij de top van ABN ABN AMRO. Het kabinet heeft de beursgang voorlopig uitgesteld. Het weer vanavond periode met regen. Vannacht blijft het zacht. Morgen een groot deel van de dag weer regen en het waait opnieuw stevig. Langs de westkust stormachtig. Het wordt 8 tot 12 graden.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 De partyagenda aan de 10 bovenbeste plaatsen voor de dansvloer. Dus vandaag 28 maart, zaterdag 28 maart. En als opening horen we DJ Fresh met de Gravity. Onderweg zometeen. J-Lo heeft een nieuwe plaat gemaakt. Ook John Legend en uh, eh, Common hebben een nieuwe plaat gemaakt. Maar die is je Martin Garrix met Forbidden Voices. consider us true and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walk through Ferguson with our hands up. When it go down, we woman and man up. They say stay down, and we stand up. Shots we on the ground, the camera panned up. King pointed to the mountaintop, and we ran up. One day, when the glory comes. child. Even Jesus got his crown in front of a crowd. They march with the torch, we gon' run with it now. Never look back, we done gone hundreds of miles. From dark roads, heroes, to become a hero. Facing the League of Justice, his power was the people. Enemy is lethal, a king became regal. Saw the face of Jim Crow under a bald ego, the biggest weapon is to stay peaceful. We sing, our music is the cuts that we bleed through. Somewhere in the dream we had an epiphany. Now we right the wrongs in history. No one can win the war individually. It take the wisdom of the elders and young people's energy. Welcome to the story we call victory. The coming of the Lord, my eyes have seen the glory. One day seemed forever was just a Feel the Light. En daarvoor horen we John Legend en Comment met Glory. Daar ze samen met uh, Selma. CFM Zandvoort de Nightwalk. Ik heb nog een beetje shownieuws voor je. Chesto is met zijn jacht letterlijk en figuurlijk in gevaar... op de privé-aanlegplaats van eh, David Quetta. De Nederlandse DJ. Die is in Miami aanwezig voor uh, Ultra Music Festival... en natuurlijk de Miami Music Week... waarvoor ook talloze andere beroemde DJ's zijn uitgenodigd een mooie gelegenheid om tussen de optredens door met collega's zoals eh, Martin Garrix. Een luxe gelegenheid uh, om tussen de optredens door met uh, collega's een vaartochtje te maken. En toen Chesto en zijn vrienden aan wal wilden leggen in de achtertuin van Guetta's optrek in de beroemde badplaats, ramden de luxueuze boten de letterlijk en figuurlijk aan gord. De planken die vlogen alle kanten op. En op Instagram is te zien dat Guetta wel kan lachen om het incident... waarbij niemand gewond raakte. En Guetta poseerde lachend met de groep beroemde DJ's... op het kapotgevaren tocht. Het leven is mooi als vrienden gedag komen zeggen... schrijft hij bij de foto. Leek wel een heel duur grapje. Volgens insiders zou de schade rond de 30.000 dollar liggen. Maar hoeft naar verluid niet op te draaien voor de kosten... want ja, waarschijnlijk allemaal verzekeringswerken. Dus eh, ja, komt hij weer mooi vooraf. Maar ja, de heren verdienen zo ongelooflijk veel... dat denk dat ze er erg weinig van merken als ze überhaupt de, rekening volgeschoten krijgen. En ik heb nieuws over Britney Spears. Die doet het tegenwoordig. Eh, ja, ze probeert het nog steeds, maar het lukt niet echt in de muziek. Ze heeft er iets gevonden om eh, aandacht te krijgen. Ze wil voor de derde keer trouwen. Ze ziet het wel zitten om voor de derde keer in een huwelijkspootje te stappen. Dat vertelt ze in een interview met People. Dat zou ik geweldig vinden. Ik geloof in een sprookje, zegt de zangeres. Als er gevraagd wordt naar een eventueel huwelijk met haar vriend Charlie Ebersol. Eerder was ze al getrouwd met Jason Alexander en Kevin Federline. En misschien ben ik niet de enige, ben ik niet degene aan wie je het moet vragen wat het verder op de trouw. Maar eh, voor mij gaat het om elkaar liefhebben. Goed communiceren en respect respectvol en eerlijk zijn. Behalve de nieuw huwelijk staat uh, Britney ook open voor meer kinderen. Ik zou er graag nog een bij willen hebben. Met haar ex Kevin Federline is de moeder van de jongste van de jongens Jean Preston. Die is 9 en Jaden James van 8. En de meisjes zijn daarom leuk zijn, vindt de popster. Mini Britney. Zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Ja, het is weer een manier om aandacht te krijgen. Maar we gaan het allemaal meemaken of ze worden de derde keer in het huwelijksbootje getrapt. En dan houden we je zeker op de hoogte. Zie je hem zand voor de Nightwalk. Nu op de radio. Verder, goodbye. Is someone listening? Okay. that guy? First you loved heute alles und ich schwör auf jedes Wort. Unser Himmel fährt dunkelrot und du sagst, du musst jetzt fort. Nein, ich lass dich nicht raus, ich lass dich nicht gehen. Und ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß, ich tu mir grad weh. Doch ich trag dich unter meiner Haut, ich behalte dich unter meiner Haut. Ganz egal wie lange es brennt, ganz egal was jetzt noch kommt. Vielleicht singen wir irgendwann der Panic at the Disco Songs. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, verpasst. Ich habe Angst, wir lösen uns auf und es wird schon wieder hell. Wir sehen alle Lichter gehen, im Trubel noch ein leiser Kuss. Du lässt mich stehen. Nein, ich lass dich nicht raus, ich lass dich nicht gehen. Ich weiß und ich weiß und ich weiß und ich weiß, ich tu mir grad weh. Doch ich trag dich unter meiner Haut, ich behalte dich unter meiner Haut. Ganz egal wie lange es brennt, ganz egal was jetzt noch kommt Vielleicht singen wir irgendwann The Panic at the Disco Songs. Thank alles vergessen, doch bis dahin trag ich dich unter meiner Haut. Ich behalte dich unter meiner Haut. Ganz egal, wie lange es brennt, ganz egal, was jetzt noch kommt. Vielleicht singen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Songs. Doch ich trag dich. Oh, oh vielleicht singen wir irgendwann gestört, aber ah, geil. Samen met Kobe Funk en eh, Vincent Weiss. Met eine, eh, Unter meine Haut heet het. Unter meine Haut. En eh, ja, het scoort aardig goed. Dus wie weet binnenkort in de Nederlandse top 40. En daarvoor wordt de muziek van Verre met Goodbye. En deden ze samen met uh, Liza. zo voor de Nightwalk. Het is even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal gaan op deze zaterdag. 28 maart 2015. en zoals altijd beginnen we eerst even met Brainwash in de Escape in Amsterdam. Begint vanavond om 11 uur. Nu tot 5 uur in de ochtend. Dit race 16 euro. En voor meer informatie checken we de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Olof Bazowski, Alex van Alf en MC's Janto. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond in Club Air in Amsterdam. Het feestje Innovation Dam Spring Break 2015. Is inmiddels al begonnen. Duurt tot 5 uur in de ochtend. is 40 euro. De muziekstijl is eh, drum and bass. En voor meer informatie innovationdedam.com. Met onder andere Hype Guy, Sub-Zero, Annex, Mackie G, Sly, Modified Motion, Sweet Pea, Phantom, Swifta, bassman en nog veel en veel meer. Dat vanavond allemaal in Club Air Innovation Dam Spring Break 2015. En dat duurt nog tot morgenochtend 5 uur. En vanavond in de Heineken Musical... Zaza Red Heels en Fast Wheels. Begint om 10 uur, duurt tot 7 in de ochtend. Locatie is natuurlijk de Heineken Musical in Amsterdam. Dat zit bij de Arena. Interesse 40 euro's. En voor meer informatie check even de website uh, Met onder andere Case Royal... La Rouge, Ronnie Flex, Broederliefde, Child's Play, Rizzy Romero, Dwayne Franklin en nog veel en veel meer. Dat vanavond allemaal in de Heineken Musical Zazazoo, Red Heels en Fast Wheels. En vanavond in de Melkweg natuurlijk het wekelijkse feestje Encore. Begint om middernacht, duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 10 euro. Met onder andere Abstract, S&P, Irwan, Flava, Cream, Wax Friend, Prime, Kid Q, DJ Snake, Washington, Leroy en nog veel en veel meer. Dat vanavond allemaal in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En vanavond in de Stalker. Ik heb hier eens twee flyers gekregen. Dus ik doe er eentje. Maar voor meer informatie, check voor de zekerheid. Hebben de website eh, clubstalker.nl. Dan weet je het zeker. Vanavond een vieze fitnessfeest. Begint eh, om kwart voor twaalf uur tot vijf in de ochtend. Interesse 3 euro's. En de line-up eh, moet je even kijken op de website clubstalker.nl. Want zoals ik al zei, ze hebben twee feestjes. En het ene feestje is, eh, wat ik net zei... Vieze feest en de andere is Now That's What We Call Hits. En welke het wordt welke het is, dan moet je maar even kijken op de website. En tot zover ook de feestjes. Oh, ik krijg er net eentje nog binnen. Onder mijn neus doorgeschoven. Rebels vanavond in de, in de lichtfabriek is ook in Haarlem. Iedereen is 10 euro. Voor meer informatie check even eh, lichtfabriek.nl... want ik heb geen idee wie er allemaal komen. Maar in ieder geval, leuk feestje denk ik. Het begint om 10 uur, doet tot 4 uur vracht in de lichtfabriek. Het feestje Rebels. En voor meer informatie nogmaals lichtfabriek.nl. Dan kan je ook zien wat je allemaal kan verwachten. En tot zover de partyagenda. Gaan we snel terug naar de muziek. Natalie Rose heet ze. Natalie La Rose. Met Somebody doet ze samen met Jeremy. Come on. Natalie La Rose. I wanna rock with somebody. tunes and the doggy dog finna spit.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 And I can Uncle Charlie, you. You can do young and foolish. don't know what you're doing. dog style. Zandvoort, een nightwalk. Een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zand. Dat was Swanky Tunes. Music Beat Wild met Wherever You Go. En daarvoor hoorden we Justin Timberlake, Snoop Dogg en Charlie Wilson met Science. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat voor de dansen. Deze week op 10, Redonda Mollier met Every Single Piece. En op 9, Danny met Low Frequency. Op 8 deze week, Calvin Harris met Pray to God doet hij samen met Heen. En op 7, Kirby met Discharge. Op 6, Alex Adair Make Me Feel Better. En op 5, All Night. Dat is natuurlijk van Tunyami en uh, Jacob Plant. En op 4, W en W, oftewel W&W met Rave After Rave. Hier zit op dit moment in Miami, hè. En op 3, Oliver Helders met Melody. Twee deze week. Gregory Porter met de eh, Liquid Spirit deze week op 1 in de 10 beste plaats van de dansgroep. Tiesto, ook aanwezig in Miami. Die doet hij samen met uh, Fazzy en Kashmir met Secrets. Dat de 10 beste plaats van de dansgroep. Laten die zeker voorbij uitkomen. Enkele daarvan als je vanavond op dit weekend toch gaat stappen. Dan gaan we snel weer door met muziek. Geen secrets. Die komt misschien straks voorbij in de mix van DJ Mauzo of uh, eh, DJ Kelly. Maar nu eerst op de radio de Group Guys, featuring Luciano met You Dance. was Richard Gray. Met zijn versie van Right On Time. Daarvoor de muziek van Oliver Helders met Melodies, En laatst verschenen hit. Zand voor de Nightwalk. Hij zit er op het eerste uurtje. Niet getreurd zometeen. Het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. Het beste van de clubs in de mix op je radio. En dan vanaf 11 uur Italië op je radio. Oftewel DJ Kelly met de, eh, het beste van de clubs uit Italië. Dus ik zeg, zeggen, blijf gewoon luisteren. Je hebt nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Chesto. Het nummer Secrets. Ik denk, ik ga hem toch maar even draaien. Als we het gaan redden. Maar eerst hier Hard Soul Future Hero Baldwin met Human Silver Lining.